Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering heeft vier rechters van het internationaal strafhof in Den Haag op de sanctielijst gezet. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Rubio hebben ze actief meegedaan aan de onwettige en ongegronde acties van het Hof tegen Amerika en bondgenoot Israël. De rechters kunnen nu problemen krijgen met het doen van eenvoudige transacties... omdat alle financiële instellingen die zaken doen met Amerika onder de sancties vallen... President Trump legde het strafhof in februari al sancties op... na het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege de oorlog in Gaza. Het hof wordt hard geraakt door de maatregelen. Volgens het persbureau AP ligt het werk van het hof nagenoeg stil. De Libanese premier Salam heeft fel uitgehaald naar Israël... vanwege de luchtaanval op een buitenwijk van Beirut. Israël zegt dat een ondergrondse dronefabriek van Hezbollah het doelwit was... maar Salam beschouwt het als een aanval op zijn land... De premier benadrukt daarbij dat de Israëlische aanval plaatsvindt aan de vooravond van het offerfeest. Ook de Libanese president Aoun is fel in zijn woorden. Hij noemt de luchtaanval een flagrante schending van een internationaal akkoord. Hezbollah heeft nog niet gereageerd. Hugo de Jonge is benoemd tot commissaris van de Koning in Zeeland. Hij nam de taken van zijn voorganger al sinds september waar... en zou dat eerst een half jaar doen, maar neemt nu definitief het stokje over... De jongen is een geboren en getogen zeeuw. Hij zegt de baan mede daarom enorm eervol te vinden. Hij was eerder in zijn carrière minister, onder meer van volksgezondheid... tijdens de coronapandemie. Ook was hij vicepremier. Het weer, een gebied met soms hevige regen, trekt naar het noordoosten over het land.